Eurlings heeft al maatregelen aangekondigd, maar daar hebben de bewoners weinig vertrouwen in. Dat bleek gisteravond in Blijswijk op een informatiebijeenkomst waar ProRail, NS High Speed en het ministerie van Verkeer vragen beantwoorden over de HSL. Er waren bijna 700 mensen. Uit onderzoek van TNO is gebleken dat de huidige tijdelijke treinstellen veel geluidsoverlast veroorzaken. Eurlings erkent dat en heeft beloofd om onder meer de remmen aan te passen. Maar volgens de bewoners worden de geluidsnormen nog steeds overschreden als de nieuwe treinstellen gaan rijden. Ze geven Eurlings twee weken de tijd om met maatregelen te komen. Van alle verkochte chocoladeletters is maar 15% gemaakt van duurzaam geproduceerde cacao. Voor die cacao geldt onder meer dat kleine boeren er een eerlijke prijs voor hebben gekregen. Ontwikkelingsorganisatie Oxfam Novib heeft onderzoek gedaan naar de productie van de letters. Bijna alle grote aanbieders verkopen chocoladeletters die niet duurzaam zijn geproduceerd. Dat geldt onder meer voor de Hema, Jamin, Aldi en Lidl. Oxfam Novib bewijst erop dat grote chocoladeproducenten als Verkade, Cadbury en Mars wel duurzaam geproduceerde cacao verwerken. Ook kleine supermarktketens als Volmar, Coop en Spar scoren goed. De Libische leider Gaddafi heeft in Rome geprobeerd om zo'n 200 jonge vrouwen te bekeren tot de islam. De vrouwen waren ingehuurd door een modellenbureau en dachten dat ze een feestje van de Libische leider moesten opleuken. Maar Gaddafi hield een lezing over de islam en vrouwenrechten en gaf hun allemaal een Koran mee. Gaddafi is in Rome voor de voedseltop van de Verenigde Naties. Daar riep hij rijke landen op om te stoppen met het opkopen van grond in Afrika om daar voedsel voor eigen land te produceren. Hij kreeg steun van de Franse minister van Landbouw. Maar VN-deskundigen wezen erop dat Afrika ook zelf kan profiteren van de voedselproductie. Het weer wisselend bewolkt en een enkele bui bij 12 graden. De zuidwestenwind die aan zee krachtig is neemt iets af.